na de crash met een vliegtuig van Turkish Airlines in februari bij Schiphol... De problemen zijn van psychische en fysieke aard, zoals slecht slapen en rugklachten. Ook bij passagiers die zo op het oog ongedeerd uit het toestel stapten... blijken de gevolgen pas later te komen. De GGD Kennemerland heeft nog contact met zo'n 120 passagiers. Inmiddels heeft Turkish Airlines voorschotten betaald... voor de schade die de passagiers hebben geleden. Een aantal schadevergoedingsprocedures loopt nog. De familie van de Nigeriaan die een Amerikaans vliegtuig wilde opblazen... heeft vandaag een persverklaring uitgegeven... Daarin staat dat de vader twee maanden geleden de Nigeriaanse veiligheidsdiensten heeft benaderd omdat hij bezorgd was over zijn zoon. Die had al een tijd niets meer van zich laten horen. Hij vroeg de Nigeriaanse autoriteiten zijn zoon te zoeken en hem thuis te brengen. Twee weken later stapte de vader ook naar internationale veiligheidsdiensten. De familie hoorde afgelopen weekend net als iedereen van de mislukte aanslag. Vader en moeder zeggen geschokt te zijn. Tot voor kort vertoonde hij volgens de familie geen afwijkend gedrag. Net als vorig jaar hoeven mensen die tijdens de jaarwisseling Rotterdam bezoeken geen parkeergeld te betalen. Om te voorkomen dat de 2800 parkeerautomaten in de stad door vuurwerk worden vernield, worden ze vandaag afgeschermd. Volgens een woordvoerder van Stadstoezicht Rotterdam loopt de gemeente daardoor enkele tienduizenden euro's mis. Maar die gemiste inkomsten zouden niet opwegen tegen de kosten om de vernielingen te repareren. Zaterdag 2 januari zijn alle parkeerautomaten weer in gebruik. Ook in Den Haag en Amsterdam worden automaten met het oog op mogelijke vernielingen afgesloten. In Den Haag bijna allemaal en in Amsterdam een derde.